Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet Gidi Markesower, maar Marjolein Faber... wordt waarschijnlijk de nieuwe minister van Asiel en Migratie namens de PVV. De Belastingdienst en Veiligheidsdiensten lichten kandidaten altijd door... en dat heeft iets problematisch opgeleverd over Markesower. Wat dat is, is niet bekend. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt hoe de andere drie coalitiepartijen hebben gereageerd. Het is heel opvallend dat die andere drie eh, regeringspartijen... waarmee de PVV dat kabinet gaat vormen, VVD dus, NSC en BBB... juist niet reageren, ook niet op vragen van ons. Uh, die laten dit bij de PVV, bij Wilders... alsof ze er helemaal niks mee te maken hebben. Terwijl Marcus Sower toch ook minister en vicepremier van hun kabinet zou worden. Oppositiepartijen reageren wel en rekenen het Wilders aan. Marcus is de derde die voor hem geen functie kan uitoefenen. Onder het puin van een ingestort appartementencomplex in Antwerpen is een vierde dode gevonden. Gisterochtend viel het pand grotendeels in elkaar na een zware explosie. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Meerdere mensen raakten gewond. Er wordt nog naar minstens één vermiste gezocht. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een mbo-school. Door de knal raakten ramen beschadigd. Er staan ook hakenkruizen en scheldwoorden op de ramen van het gebouw. De politie onderzoekt de boel. En nog twee nachtjes slapen voor Oranje-fans. Maar de echte voetballiefhebber kijkt al uit naar vanavond. Dan begint het EK voetbal met de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland. Nederland is dus pas zondag aan de beurt. Maar mijn sportcollega Eline de Zeeuw is vast in de kansen van Oranje gedoken. Een onderzoeksbureau heeft de winkansen berekend, zegt ze zij zeggen, ja, Oranje heeft 5,1% kans om de titel te winnen. Zij simuleren dan dat hele EK zo'n 10.000 keer om de kansen te bepalen van alle landen die er meedoen. En in uh, eh, 45,8% van de gevallen strandde Nederland in de kwartfinales, volgens de voorspellingen. Volgens het onderzoeksbureau heeft Engeland met 20% de meeste kans om het EK te winnen. En het weer nog, veel grijs en op sommige plekken een beetje motregen. Vanmiddag zijn er vaker opklaringen met zon. Het wordt 17 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad de file door werkzaamheden bij Purmerend. 3 kilometer lang, een 10 minuten vertraging.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 De demonstranten eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische organisaties verbreken. In Antwerpen hebben hulpdiensten een vierde lichaam onder het puin vandaan gehaald... van het appartementencomplex waar gisterochtend een explosie was. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse songwriter Mark James is overleden. Hij schreef onder meer de wereldberoemde Elvis-hits Always On My Mind en Suspicious Minds. Mark James was 83 jaar. Het weer, de dag begint met wat motregen. Vanmiddag is er vaker zon, dan wordt het 17 tot 19 graden.